Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. In de grootplaats Buffalo is vanavond een geweldsincident geweest. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie wil alleen kwijt dat er twee agenten gewond zijn geraakt... en dat er één verdachte is gearresteerd. Burgemeester Martin Bouvet van Sliedrecht heeft zijn functie per direct neergelegd. Hij kwam in opspraak door het traditionele baggerfestival waarvan hij voorzitter was... Vijf jaar geleden zou na het festival in opdracht van Bouvet te veel geld zijn achtergehouden van horecaondernemers. De geruchten over de kwestie leiden tot politieke spanningen in Sliedrecht. De commissaris van de Koningin heeft nu besloten dat Bouvet voorlopig wordt vervangen door gedeputeerde Tony van der Vondervoort. De benefietavond voor Japan in de Amsterdam Arena heeft 35.000 bezoekers getrokken. Die betaalden 5 euro per persoon voor optredens van onder meer Jan Smit en de Toppers. Nu is in de arena een benefietwedstrijd aan de gang tussen Ajax en de Japanse eredivisieclub Shimizu S-Pals. Het Rode Kruis heeft voor slachtoffers van de aardbeving en de tsunami giro nummer 6868 geopend. De aftrap voor de actiedag werd vanochtend gegeven door burgemeester Van der Laan vanaf de middenstip in de arena. De rechtbank in Amsterdam is in het proces Wilders vandaag niet toegekomen aan het verhoor van Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks. Hij moet nu vrijdag verschijnen. Hendricks was gastheer van een omstreden etentje waar de Arabist Hans Jansen en rechter Tom Schalke elkaar troffen. Die twee werden vandaag wel gehoord. Daarbij nou, ging het om de vraag of Schalke, die mede opdracht had gegeven tot vervolging van Wilders, heeft geprobeerd getuige Jansen te beïnvloeden. Jansen zegt dat er sprake was van een poging tot beïnvloeding, maar Schalke ontkent dat. Hij geeft wel toe dat het niet handig was om naar het etentje te gaan van het weer in het zuiden en westen wolkenvelden, elders vrij helder en minima rond het vriespunt.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 En, ehm, want ik, ja, ik zoek de muziek uit volgens een bepaald systeem. En dan... Um, dus, dus de cd's komen op die manier gewoon tot mij. Daar eh, heb ik geen actieve rol in. Goed, we gaan door met uh, Lake of Restfulness eh, van Sambori Prem. Daar is hij weer. In het eerste uur zit hij ook al. En, ja, en wil je het allemaal meelezen, dan kan dat via peacefulradio.eu. En dan ga je naar eh, Twitter en daar vind je de link naar de playlist van dit programma. Zoals ik al zei, we gaan verder met eh, Lake of Restfulness. dus. Thank you. get so lonely while living here below. My Savior's waiting patiently, I'm ready now to go. I want a firm foundation that's built from God's own hand. And so I've started building a road to glory land. I'm working on the road. I'm working on the road that leads to glory. That leads to glory. I wanna shake. I wanna shake my Savior's hand. My Savior's hand. I'm things eternal. I'm working on a road. I'm working on a road to glory land. for your sins and died upon the cross. So all that might believe in him, your soul would not be lost. I'm working on the road. I'm working on the road that leads to glory. That leads to glory. I wanna shake. I wanna shake my Savior's hand. My Savior's hand. I'm building my home. I'm building my home. Things eternal. Things eternal. I'm working on the road. I'm working on the road to glory land. singing up there around the throne. I want to see my mother and take her by the hand. And so I've started building a road to glory land. I'm working on the road. I'm working on the road that leads to glory. That leads to glory. I want to shake. I want to shake my Savior's hand. My Savior's hand. I'm building my. I'm building my home. working on the road. I'm working on the road to glory land. takes us there, brings us back. No underlying theme, only love with many faces, only love with many names, only love. No message, only a conclusion, only love. Cause enough is enough. It's up to you out there. You're just living on a prayer. You like to hear the birds sing. You gotta do your thing. Do your thing. Do, do, do. You keep the world green. Keep the world clean. enough. Stop taking that stuff. Stop taking that stuff. Pick up your shit before the flies move in. I said, pick up your shit before the flies move in. the sun deze muziek eh, van... Eh, even kijken hoor. Van Seroka en eh, nog iemand en Benatar. Gaan we... Even, ja, dat is een serie van Chill Out. Ik zal het even goed zeggen. Ambient Chill Out Music. De Oriade, nou ja, een, een tijd geleden alweer op de markt gezet. En ja, een serie van cd's, misschien nog wel meer. En ehm, nou, heel divers. En er zaten toch wel ook wel hele heftige nummers in. Het, eh, de, de beats, de BMP's staan ook op de cd's vermeld. En ja, van eh, een heleboel eh, cd's gaat het maar gewoon allemaal te hard en te snel voor de aard van dit programma. Goed, nog even wil ik terug met jullie naar ehm, het concert, een uniek jubileumconcert van Oriane Music. Oriane Music bestaat 25 jaar en dat is eh, een feestje waard. Daarom gaan zij in Den Haag op 16 april gaan zij een... Ehm, een uniek concert organiseren. En ja, dat is natuurlijk eh, fantastisch. Het kost 25 euro als je uh, ter plaatse gaat en vooraf inschrijvingen. Ehm, dan had je voor 1 april al in moeten schrijven, dus dat gaat allemaal niet meer. Maakt niet uit. Het wordt in ieder geval een geweldige avond eh, met eh, prachtige artiesten als eh, Mike Rowland, Aolia en natuurlijk ook Nederlanders als Alain Eskenazi. En ja, ga dat zien, ga dat zien. Ik hoop dat ze het allemaal op gaan nemen met in ieder geval voor een cd en liefst ook met dvd, dan hebben we dat later uh, nog heel en heel veel plezier van. Ik ga afsluiten met eh, wat ik zelf vind de mooiste cd van de ambient chill out music. En dat is Max Volmar met Global Dream. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio aflevering 719.